van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft zeker vijf raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kharkiv en omgeving. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers, maar er is wel schade. De gouverneur van de Oost-Oekraïnse regio zegt dat één raket op een huis terechtkwam in een dorp ten zuiden van de stad. Een andere raket veroorzaakte een grote brand in de stad zelf. Het is een Nederlands bedrijf gelukt om 22 mensen te evacueren uit Soudaan. Volgens Nieuwsuur gaat het om werknemers van een bedrijf in een havenstad. Zij werden met kleine bootjes naar een groter schip gebracht. Dat lag te wachten buiten het territorium van Soudaan. Ook de afgelopen dag waren er weer gevechten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. Meerdere landen proberen mensen weg te krijgen uit het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 134 Nederlanders geadviseerd om alvast een tas in te pakken. Er is een vliegtuig geregeld om ze daar weg te halen, maar wanneer dat kan vertrekken is nog onduidelijk. In het noorden van Frankrijk is een auto per ongeluk op een menigte ingereden. Tien mensen raakten gewond. Het gebeurde gisteren in het kustplaatsje Berk in de buurt van Calais. Onder de gewonden was ook de bestuurder van de auto. Twee mensen die zwaar gewond raakten zijn per helikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht. Volgens de autoriteiten was er geen opzet in het spel. Franse media schrijven dat de bestuurder het verkeerde pedaal zou hebben ingedrukt. In de eredivisie stonden drie wedstrijden op het programma. In Heerenveen pakte Emmen drie punten in de strijd tegen degradatie. Het werd 2-3. Vitesse Excelsior eindigde in 0-0. En FC Groningen NEC werd bij een 0-0 stand gestaakt. Het weer zo goed als droog en dat blijft het vannacht ook.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 binnen de scene Wie werkt het hard, wie heeft die shit af verdiend bring this shit overseas. Champions League, be do the shit als een keep Yeah. Better ain't leg like me. Yeah. so good leg like me. Let's go.